Drie uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt het akkoord in Minsk over het conflict in Oekraïne een belangrijke stap. Maar volgens hem is het nog te vroeg om over verlichting van sancties te praten. Rutte vindt vooral dat de partijen zich nu aan de afspraken moeten houden. En dat dan moet worden bekeken wat de vervolgstappen moeten zijn. Ongeveer 50 Russische tanks zijn volgens de autoriteiten in Kiev over de grens met Oekraïne gereden. Volgens het Oekraïense leger versterken de separatisten vooral hun posities rond Debaltsevo. Vanochtend werd in Minsk een staakt het vuren overeengekomen dat zondag ingaat. Over de strijd rond Debaltsevo konden Poetin en Poroshenko het tijdens de onderhandelingen niet eens worden. Staatssecretaris Mansveld heeft de NS een maximale boete van 2,7 miljoen euro gegeven... omdat de prestatieafspraken onvoldoende zijn nagekomen. En een voorlopige boete van diezelfde grootte werd definitief... omdat er te weinig is verbeterd. De NS moet betalen omdat de klanten ontevreden zijn... vooral over de drukte in de treinen in de spits. In het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen is vooral de VVD onder vuur komen te liggen. Een Kamermeerderheid wil dat VVD-minister Kamp nu zegt dat hij dit jaar minder dan de eerder afgesproken 39,5 miljard kubieke meter gas gaat winnen. Kamp wil nog geen besluit nemen over het tweede halfjaar. Veel andere partijen vinden dat de Groningers nu al duidelijkheid moeten krijgen. Niger zegt dat het 260 strijders van Boko Haram heeft gedood. Er zouden ook strijders zijn opgepakt. Vorige week vielen militanten van Boko Haram het zuiden van Niger binnen. Daarop besloot het West-Afrikaanse land militairen in te zetten. En ook in andere buurlanden van Nigeria, zoals Tjaat en Cameroen... pleegde de terreurorganisatie de afgelopen dagen aanslagen. Het weer, vooral in het zuiden zon. Opklaringen breiden zich langzaam uit, maar in het noorden blijft het bewolkt. Het is 6 of 8 graden. Morgen kan het 10 graden worden en dan is er eerst nog veel zon.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 En nog heel veel lekkers het komende uur. Veel plezier! dancing stay all night. Now I'm not trying to question you, to take part in any quiz. It's just that I don't have a watch, and you keep asking me what time it is. But if you have got to go, well, it's alright. got to stay all night. Now I don't want to make you give anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. But if you got to go, well, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. een Special. En dat waren de Sputniks, de Sputniks uit Zweden. De manager vond het wel een goede naam. Naar aanleiding van die eh, satelliet die toen gelanceerd werd door de Sovjet-Unie toen de tijd nog. Die heette ook Sputnik. En hij liet ze ook ruimtevaartpakken dragen. Lijkt me erg prettig bij het optreden. Beetje warm, lijkt me dat. En we begonnen met eh, If You Gotta Go, Go Now. Een Dylan-compositie uitgevoerd door Manfred Mann. We hadden ehm, de Easy Beats en daar stapten toen een paar man uit. Een stuk of twee eigenlijk. En die eh, richtten een new wave band op. Flash and the Pan. En die hadden een paar leuke hits. Onder andere deze Midnight Man. Flash and the Pan en Midnight Man. Helemaal goed natuurlijk uit 1985. Ah, nee, uit uh, eh, 19, ja, 85. Helemaal goed. Zo uit mijn hoofd zeggen. En dat klopt ook nog. Ehm, we gaan naar 1965. Naar een eh, compositie van Graham Goldman. Die kennen we natuurlijk nog wel van 10cc. En ehm, Brian Auger van eh, Brian Auger en The Trinity... die werd ook gevraagd om mee te komen spelen op dit nummer. En hij speelt natuurlijk piano Alleen er stond geen piano in de studio, maar wel een klaversymbol. Ja, daar heeft hij maar op gespeeld, maar hij dacht dat wordt gewoon helemaal niks. Daar zat hij een klein beetje naast. klaversymbol is het toch een redelijk succes geworden... For Your Love van de Yardbirds. En een paar maanden daarna toen eh, heeft Eric Clapton de groep verlaten... want hij was het niet helemaal eens met de, de commerciële gang van de groep. Hij wilde weer eh, blues spelen. Oké, prima. Eh, wat gaan we doen? We gaan naar een LP van Aretha, Aretha Franklin. En die heet Aretha Arrives uit 67. En dit was een van de tracks. LP Aretha Arrives was dit natuurlijk Baby I Love You. Gaan we naar het eh, album eh, van Electric Light Orchestra Out of the Blue uit 1977, dubbelalbum. En daar stonden heel veel mooie en leuke tracks op. En dit is er één van. Hij heet eh, Jungle precies. Zo is het. Het was Jungle. Ja, het is afgelopen de wekker gehad. jungle van de LP Out of the Blue van de Electric Light Orchestra. ho, ho, ho, ho, ho, ho. We hebben maar voor één nummer betaald, ja. Oké, goed. Volgende keer weer een ander nummer van de ILO. Maar eerst even uh, Mamas en de Papa's. Een compositie van John Phillips en Danny Doherty. De twee heren van de groep. En het heet I Saw Her Again Last Night. van die groepen waarvan je denkt van... ha, die moeten we toch eens even wat vaker gaan draaien. Als ik eraan denk, dan gaan we dat zeker doen. Eh, we zijn toe aan de reguliere eh, Shadows hit. En het is een dubbele A-kant eigenlijk, al wel. Atlantis, daar gaat het om de A-kant. Die haalde de tweede plaats, stond daar een paar weken. Het was 63 trouwens en de compositie was van Jerry Lorden. En de achterkant was een vocaal nummer van de Shadows. Compositie Hank B. Marvin. En het heette I Want You To Want Me. Uit 63, The Shadows... Met Atlantis and I Want You To Want Me.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 en dan hoor je zometeen wie het waren en waar het om ging. Sunday for tea I'll see you Sunday for tea. I know it's not far away, each hour is a day to me. Lettuce and ham, or maybe crumpets and jam. Oh baby, it'll be fun having a Sunday tea. And as you pass the sugar bowl to me I'll see at last your heart and soul will be with me Sunday could be a special Sunday for me Together we'll surely find the two of a kind are we? And as you pass the sugar bowl to me I'll see at last your heart and soul will be with me Sunday for tea I'll see you Sunday for tea Together we'll surely find the two of a kind are we delightful As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations vacations, on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Dear, day will break, and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake. Ja, ja, de overeenkomst, dat was natuurlijk T. T for Two van Doris Day. En dat nummer is al 65 jaar oud. je houdt het niet voor mogelijk. En daarvoor hadden we Paul McCartney met English Tea. En als eerste draaiden we Peter en Gordon. En Sunday for Tea. Dan is het nu tijd voor... Eh, The White Album. Maar eigenlijk heet het gewoon The Beatles. Omdat het wit is, eh, noemen we het The White Album. Maar daar houdt het nog verder mee op. Ehm, we gaan even naar het jaar 1986. De Engelse groep Spandau Ballet bracht een eh, LP uit. Misschien wel een CD toen al, 86 jaar, het zou kunnen. En die heette Through the Barricades. En het mooiste nummer is de titelsong. is Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues. En een beetje einde van het programma. We luisteren nog naar Al Green het Let's Stay Together. De komende twee uur zijn voor Hans met eh, Muziek Boulevard Live. Met allemaal informatie en gedichten. En het weer voor de komende weekend. Dus heel veel plezier en graag tot de volgende week.